PJ Proby over hoe het is om een soldaat te zijn in de oorlog. Today I killed a man I didn't know. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 19 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond samen 60 jaar concertgebouw De Doelen vieren. Een nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer en boswachter Harm Blom weet alles over de biesbos. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent. the sheets soaking wet and the freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh. oh, oh. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Hayward was dat, uit 1983 met Whistle Down the Wind. En daarvoor Lee Ann Rimes met een nummer van Bruce Springsteen, I'm on Fire. Ons eerste onderwerp vanavond. Op 18 mei 1966 opende het concertgebouw De Doelen haar deuren. De kroon op de Rotterdamse wederopbouw. Dit jaar wordt het 60-jarig bestaan gevierd en naar de toekomst gekeken. Vertelt algemeen directeur Edo Rigini aan Herman de Bruin. 60 jaar Doelen. Felicitatie waard, hè? Ja, dank u wel. Eh, spannend om 60 jaar jubileum te vieren? Ja, heel spannend, natuurlijk. Een enorme eh, mijlpaal. En, eh, en ook een rijke geschiedenis. En dat brengt meteen een verantwoordelijkheid en een belofte naar de toekomst mee. Ja, ja. want de geschiedenis gaat zelfs terug tot 1622. Ja, om exact te zijn, in 1697, goed als u dat eh, zegt, heeft de stadsbestuur van Rotterdam een eerste eh, vergunning verleend aan de doelen om muziek te kunnen presenteren. Ja, ja. ja. want voor die tijd was het een doelen zoals een, een schietvereniging eigenlijk met eh, mensen die daar bezig waren. Dat was een andere taak natuurlijk van ze. Maar nu muziek en al heel lang, dus 60 jaar alweer, dus 1966 is het begonnen hè? Ja. Ja, 18, 18 eh, eh, mei 1966 eh, werd het gebouw geopend. En de eerste paal van het gebouw werd ingeslagen door Eduard Fliepse, mm -hmm. voormalig dirigent van de Rotterdam Philharmonisch Orkest, in 1962. Dus de, zeg maar vier jaar bouwen en dan opening op 18 mei. Mensen die daar belangstelling hebben, kunnen die iets vinden van de verhalen dan ergens gepubliceerd? Ja, ja, zeker. We hebben eh, op dit moment drie websites. De ene is een website eigenlijk eerst een belangrijkste van de doelen zelfs. En dat is de doelen.nl. Mhm. De andere website is natuurlijk voor onze congrescenter, de International Congress Center de doelen. Waar de meeste spannende verhalen over het verleden en rijkverleden van de doelen is bij de doelengeheugen.nl. Okay. En daar staan eh, prachtige informatie op. Ja, de hele verhalen van de doelen en hoe het allemaal ontstaan is in ja, Ja. En dan zijn we nu 60 jaar verder. Eh, wat gaat er gebeuren in dat jubileumperiode? In een, eh, wij hebben natuurlijk besloten om het jubileumjaar uh, de hele jaar te vieren. Mhm. En dat doen wij met een kick-off met een weekend, in de weekend van 15 mei. En daarna hebben wij 12 concerten geselecteerd rondom de hele jaar. Die een beetje eh, eh, meer of minder een, gevoel geven over de verbreding van onze nieuwe programmering. Yeah. en dat zijn bijzondere avonden eh, met uh, artiesten in alle genres. En ik zag ook, dat was voor mijn verbazing hoor, een congrescentrum. Er komen ook allerlei mensen om congressen te houden en zo. Dat is natuurlijk een prachtige ruimte daarvoor. Ja, ja, ja zeker. En eh, ongeveer twintig jaar geleden heeft eh, de gemeente, die ook eh, eigenaar is natuurlijk van een prachtige pand, een congrescentrum gebouwd, de Willemburgerkwartier. En wij hosten ongeveer 90 uh, eh, congressen op jaarbasis. Mhm. En dat laat ook zien dat eh, cultuur en ondernemen hand in hand kunnen gaan. Een mooi project om eh, aan te werken, want u bent nog niet zo lang directeur, begrijp ik hè? Ik ben eh, tien maanden eh, in dienst. Het eerste jaar. Eh, ja, ja, niet eens een jaar. ik ben ontzettend trots om hier te zijn. En fantastische collega, Raad van Toezicht. En ook een fijne samenwerking met de gemeente Rotterdam. En wat wel misschien vermeldingswaard is, waar elke directeur trots zou zijn, is dat in de eerste drie maanden van 26 meer kaarten heb verkocht dan de hele jaar 2025. Dus dat is best wel echt iets om trots te zijn. Dat belooft nog wat voor de rest van het jaar dus. Ja, <laughs> zeker. <laughs> zeker weten. Ik eh, had een trotse directeur van het 60-jarige Doelen eh, aan de lijn. En hij is heel trots op dat hij zo ver is gekomen. En met al die mensen die daarvoor meewerken. Dat moet je wel even bevelden. Ja. ja. Edo Regini, directeur van de Doelen in Rotterdam op het Schouwburgplein. Kijk even op genoemde website, dan kom je alle feestelijkheden tegen die er dit jaar voor het 60-jarig jubileum gemaakt zijn. Dank u wel voor het gesprek en heel veel succes en plezier ook tijdens alle werkzaamheden. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un, l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben, tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. fait la guerre. Tous les deux, on s'est pillé, volé, ruiné. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher, tremblant comme un jeune marié, mais plus riche qu'au jour passé de tendresse larmes de temps. Je reviens te chercher. J'ai l'air bête sur ce palier. Aide-moi et viens m'embrasser. Un taxi est en bas qui attend. Je reviens te chercher. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Now I you wanted me so bad Justify Her heette het. En het was Melanie Martinez die het zong. En daarvoor Gilbert Bécaud uit een ver Frans verleden met Je reviens de chercher. Zometeen de nieuwe thriller van de Delftse schrijver Jeroen Windmeijer. Maar eerst is hij nog Elton John, een Sweet Painted Lady. I'm back on just Hij zong het aan het strand, zo te horen Elton John en zijn Sweet Painted Lady. Ons volgende onderwerp. Hij is cultureel antropoloog, heeft een voorliefde voor mysterie en Delftse wortels. Jeroen Windmeijer is ook de schrijver van een Delftse trilogie, bestaande uit Schaduw van Vermeer, De Wraak van Balthazar en nu zijn nieuwste boek, De Val van de Koning. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin. Jeroen, welkom. Dankjewel. Eh, ja, welke koning valt er in Delft? Ja, de, de val van de koning is het eh, derde deel in, een, eh, in mijn Delftse de trilogie. En mhm. als je over Delft schrijft, kun je natuurlijk niet om het Nederlands Koningshuis heen. Dus dat speelt er een belangrijke rol in. Maar nog belangrijker is de rol van Karel Naundorf een, Duitser die in eh, de 19e eeuw beweerde dat hij de koning van Frankrijk was. Lodewijk ja. 17. Ja, en de mensen geloofden dat voor een deel, anderen weer niet. Ja, mensen geloofden dat. Ja. Hij zei dat hij de zoon was van Marie Antoinette en Lodewijk de 16 die zijn beide onthoofd. Ontsnapt was uit de gevangenis en zo. Ja, ontvoerd, eh, heel ingewikkeld verhaal. Maar ja. Er zijn iets van honderd mannen gemeld die zeiden dat ze dat kindje, eh, dat ze dat jongetje waren. Ja. Maar hij leek goede papieren te hebben. Ja, ja er was ook nog zo'n Russische prinses die dat ook riep, hè? Later, ja. Ja, ja maar goed. Ehm, maar ja, in Delft is wel het graf van meneer eh, Naundorf, oftewel uh, de Franse koning. Precies, precies. In het koperbos ja. ligt hier Je kunt het gewoon bezoeken. Op dat graf, eh, om, dat is omgeven door een uh, hek met de opkeurig de, de, Franse lelies ja. geplaatste teken van het Franse Koningshuis. En op, dat, op die deksteen staat gewoon hier rust die Siripos Lodewijk XVII, e koning van Frankrijk, et cetera, met al titels. Wie, dus dat is een bizarre geschiedenis. Ja, wie heeft dat graf eigenlijk ontwikkeld dan toen? Wie, wie heeft daarvoor gezorgd dat het daar kwam? Nou ja, zijn vrouw was, was bij hem toen, toen, hij, toen hij stierf, dus zij heeft dat nog voor elkaar gekregen. En ze heeft blijkbaar ook mensen zover gekregen dat ze toch nog in dat verhaal eh, meegingen. Ja, blijkbaar wel. Nou ja, die, eh, dat monument hebben we dus nog. Gaat het boek ook daarover of heeft dat een heel andere ingang? Nee, nee, het is eigenlijk, dat is de, de hoofd, uh, het hoofdverhaal. Mhm. En op de zak komt ook eigenlijk eh, ja, ons koningshuis om de hoek kijken. Ehm, ja, want hoe, verbind je dan het Franse Koninghuis met het Nederlandse eh, stadhouderschap en ja, Ja, nou, de, deze Karel Naundorf, of de, de man die beweert dat hij de koning van Frankrijk was, die is op in Frankrijk uitgezet, naar Engeland gegaan, Engeland uitgezet in Delft terechtgekomen. heeft hij ontmoeting gehad met onze Willem II, eh, onze koning. Oké. en die maakte hem heel bijzonder eh, onmiddellijk tot hoofd van een eh, pyrotechnisch instituut. Mhm. En hij kreeg een, bizar salaris van 10.000 guldens per jaar. En er werd nog een miljoen gulden in vooruitzicht gesteld als je bepaalde uitvindingen tot ontwikkeling zou brengen. Ja, dus dat was... is heel vreemds gebeurd. Ja, want dat was in die krijgsmacht, hè? Dat was bedoeld... Ja, precies. Eh, hij, eh, Hij eh, zou een verdedigingswerk ontwikkelen, bommen en dergelijke. Maar het is heel vreemd dat koning Willem II iemand volstrekte buitenstaander onmiddellijk hoofd maakte van dat nieuw instituut. En ook zo'n bizarre hoog salaris gaf. Dus dat is een hele vreemde geschiedenis. Ja, en die vreemde geschiedenis heb je ja, opgeschreven, maar ook wat fantasie erbij gebruikt? Ja, dat doe ik altijd. Ik, ik begin, ik verdiep altijd in een onderwerp dat ik mooi vind. Hè. Zoals in de schaduw van Vermeer gaat over Johannes Vermeer en Hans van Meegeren. Mm Of de vraag van Balthasar, het tweede boek over de moord op Willem van Oranje. Maar dan meer bezien door de ogen van Balthasar Gerards. Dus ik bestudeer zo geschiedenis. Ik kijk waar de witte vlekken zitten. Mhm. Wat we niet weten of waar controvers over is. En die probeer ik op een aannemelijke manier eh, in te vullen. Maar ik begin altijd bij de feiten wat we niet weten probeer ik ja, op een spannende manier eh, te vertellen. beetje, ja, wat, wat, zou er gebeurd kunnen zijn? En het idee is dat mensen eh, als mijn boek lezen eigenlijk niet meer goed kunnen weten wat nou feit en wat fictie is. <laughs> Ja, dan moeten ze zelf maar gaan onderzoeken. Dat kan ook nog. En dat doen mensen ook. Ja. dat doen mensen ook, ja? Ja, mensen zijn vaak heel, vaak aan het googelen tijdens het lezen van hun boeken. Mhm. En vaak zijn ze verbaasd over hoeveel er wel klopt. Nou, dan denken ze, ja, dit, dit, dit, kan gewoon niet waar zijn. Maar dan blijkt het toch op feiten gebaseerd. Ja, dan leer je ook nog wat uit die boeken. Ja, dat is het idee. Ik was altijd leraar, middelbare school in Delft, in Leiden. Ik heb een paar jaar geleden mijn baan kunnen opzeggen om voltijds te gaan schrijven. Ja. Maar ik zal altijd een beetje een eh, leraar in hart en nieren blijven. Dus ik wil wel dat mensen ook iets opsteken van mijn boek. Volgende boek staat al op stapel? Of mag ik ja, daar nog niet over hebben? Ja, natuurlijk. Ik ga een, eh, boek, of, eh, drie, drie boeken schrijven die ze waarschijnlijk in, het Midden-Oosten gaan afspelen. Oh. Ik ben nu bezig met een boek dat zich uh, afspeelt deels in Egypte, deels in Leiden. Het Rijksmuseum even Oudheden. Eh, ik ben zelf reisleider ooit geweest in Egypte, dus ik ken het land eh, vrij goed. Oké. En dat, daar ligt ook genoeg geschiedenis voor het oprapen. Maar dit boek ligt er in ieder geval, het ligt in de boekhandel hè? Ja, gewoon het is overal verkrijgbaar, ja. is overal te bestellen. Luisterboek, eh, e-book, dus alle vormen zijn beschikbaar. De Val van de Koning van Jeroen Windmeijer. Ik sprak met hem over dat boek. En de koning, dat is een koning die dacht koning te kunnen zijn, maar die het mhm. uiteindelijk niet was. Dankjewel voor het gesprek. Misschien was ik stil en dacht je wat denkt hij nou? En misschien dat ik wel iets anders wou. Ik was er even weg, ik was er even niet. Want weet je liefste, het was een beetje koud in mijn huis. Over zag ik zwaait. Terwijl het wit had moeten zijn en ik keerde terug. Naar wat de goede tijd leek te zijn. Maar schijnbedriegt, ik wist het even niet. Want weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Want weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. En alles in me zegt ja. Als ik jou daar zo mooi sta. En alles beetje warmte. vandaag een tijd van vrijheid. En misschien is het te laat. Misschien zeg je wel, vergeet het maar. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn Maar weet je liefste het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. In mijn hart, Maar weet je liefste, het was een beetje koud in mijn hart. In mijn hart. Maar weet je was een beetje koud in mijn middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. o'clock in the morning and it's starting to get light. Now I'm right where I wanna be, losing track of time. But I wish that it was still last night. You look like you're in. even in de jaren 90 samen met Beverly Craven en haar Promise Me. En daarvoor Frank Boeien en Koud in mijn hart. Zometeen boswachter Harm Blom over het natuurgebied de Biesbos. Maar eerst is hier Ellen Price. Just for you. take whatever life can give just for you. I'll pour the ink right out my nib. I can do all the things you've ever wanted to do, every single just for you. I'll take the rough and take the smooth. Just for you. I'll try to do my best to prove reach and shake the money tree. Dit helemaal voor jou alleen. Alan Bryce en Just For You. Ons volgende onderwerp. Natuurgebied de Biesbos is een avontuurlijk doolhof van rivieren met eilandjes, met wilgenbossen en grillige kreken met glashelder water. Boswachter Harm Blom weet er alles over. Hij is aan de lijn bij Herman de Bruin. Harm, welkom. Ja, hoi. Het eh, natuurgebied de Biesbos is een uitgestrekt gebied, maar we hebben het over twee of drie gebieden, hè? Ja, je kan het verdelen in allerlei gebieden. Wij spreken echt over Nationaal Park de Biesbos. Mhm. En eh, bij Staatsbosbeheer delen wij het dan doorgaans in in de Dordtse Biesbos, de Sliedrechtse Biesbos en de Brabantse Biesbos. Ja. En, Waar ben jij boswachter? In alle drie de gebieden? Of? Precies, ja, ja, dat wil ik net zeggen. Ons team, de Biesbos bij Staatsbosbeheer, wij beheren het gebied echt als één, want het kan niet zonder elkaar. En eh, daarin zien we ook echt de Noordwaard, het hoogwaterveiligheidsgebied de Werkendam, zien we ook echt als het groene hart van de Biesbos. Dus we zien het echt als één geheel. Ja, en er zit eh, heel veel water in de Biesbos. Want het is natuurlijk niet voor niets gekomen in eh, de, de Elisabethsvloed in dat tijd. Heel lang mhm. geleden. Daar is het ontstaan, ja. hè? Ja, daar is het begin eh, gekomen door de eerste dijkdoorbraken tijdens de Sint-Elisabethvloed. Maar ook de periode daarna, de jaren daarna, zijn er meerdere dijken doorgebroken. Ook aan de kant van Werkendam. En toen is eigenlijk het gebied onbeleefbaar geworden. Ehm, de rivieren Maas en Rijn en de Noordzee die gingen echt in het Biesbosgebied het getijdenspel aan met elkaar. Mhm. En ja, landerijen, huizen, plekken waar mensen eh, moesten wonen en werken, ja, die stonden continu onder water. Dus in de loop der jaren is het eigenlijk een binnenzee geworden. In de loop van de afgelopen 600 jaar hebben de mensen geprobeerd het, land terug te vinden op het water. Maar met name door hoogwaterveiligheidsproblemen eh, hebben we geconstateerd dat het nodig is om de biesbos niet in te polderen. En zijn we nu heel blij dat er nog grote delen van over zijn gebleven. Als natuurgebied, maar ook als veiligheidsgebied. Het gebied is uh, buitendijks. Het is aangetakt aan de rivieren Maas en Rijn. Mhm. En juist hier zegt de Noordzee in feite tegen de rivieren Maas en Rijn... even wachten met afstromen op de Noordzee. Ja, ja. En, dan, en, dan, stijgt het water in de biesbos. Met laagwater op de Noordzee kunnen de rivieren afvloeien. Ja. En dan hebben we hier laagwater. Altijd zoet. Nooit brak. Zeker niet zout. Oké. Dat, dat zoetwatergetijdengebied, dat is echt uniek. Ik bedoel, we hebben best wel veel zilt- of zoutdelta's in Europa, maar zoetwaterige tijdengebieden, ja, dat heb je eigenlijk niet meer. Leg op de kaart je duim op de biesbos en in één klap, letterlijk, is alle getijdennatuur natuur in Europa verdwenen. Wat doe je dan precies, zonder alle details te noemen natuurlijk, maar eh, heeft dat ook met eh, publiek te maken, met mensen die daar komen bezoeken? Ja, zeker. Wij hebben een team van 17, eh, 18 collega's die 10.000 hectare natuur beheren. Ja, de een zegt dat is veel, maar de ander zegt dat is vrij weinig. Kijk, je moet je indenken, ehm, alles wat in stad en dorp gebeurt, ehm, gebeurt ook in het buitengebied. Dus denk aan criminaliteit, maar denk ook aan allerlei zaken vanuit gemeente, politie, eh, kabels, leidingen. Dus denk aan Tennet, Gasunie, Defensie, allerlei overheden, maar ook alle bedrijven. Kortom, wij als team zijn continu bezig om de balans tussen natuurbescherming en natuurbeleving overeind te houden. Ja. En dat doen we met beheerders, dat doen we met ecologen en ook mensen die toezicht houden en mensen voor de communicatie. Ja, en er zijn veel bezoekers, want ik zie dat er 1,8 miljoen unieke bezoekers komen jaarlijks in die eh, drie biesbosgebieden. Is dat nog te handhaven dan? Nou ja, dat is eh, een, een, een, belangrijke eh, werkvraag voor ons. Stel je voor dat 1, 2 procent van al die mensen ons een vraag stelt, of een, een klacht toestuurt, of een tip heeft, of laat weten hoe mooi ze het vonden. Dan hmm. hebben twee mensen van ons dagelijks tientallen e-mails. Kortom, ook die honderden bedrijven, die Biesbosgemeenten, die waterschappen, Rijkswaterstaat, andere partijen zijn met ons continu bezig ja, om toch te zorgen dat de mensen op een prettige manier kunnen genieten van de Biesbos, mhm. maar dat het wel in balans gebeurt met de natuurdoelen. En dat is voor Staatsbosbeheer best een grote opdracht. Zeker als je denkt aan ja, wat je zegt, ruim een miljoen mensen per jaar die de Biesbos bezoeken. Ja, daar heb je echt wel een paar teamleden voor nodig. Ja, dat is wel heel duidelijk. Dat, eh, dat is zo, zeker zo. En eh, als je het eh, moet handhaven en mensen moet wijzen op dingen die goed gaan voor de natuur, dat is ook nog een mooie taak natuurlijk. Zeker. Ehm, is er iets te vinden waar mensen kunnen kijken hoe ze zich in die natuur moeten gedragen? Ja hoor, want de biesbos is echt op grote wijze goed beleefbaar. Je kan kijken naar staatsbosbeheer.nl slash biesbos. Mhm. Of naar de website Beleef de Biesbos. Daar kan je heel veel achtergronden vinden over eh, het gebied. Maar ook op de manier ja, hoe je het kan beleven. Met een kano, met een boot of via wandelpad. Eh, en anders even kijken op eh, Instagram bijvoorbeeld. Bij Jonathan Leeuwens en bij mijzelf, Boswachter Daar, staat alles te, daar is alles te vinden. Ja, en, daar kan je heel veel Gewoon de natuur ingaan, dat mag nog op een goede, verantwoorde manier. Zeker. Grote delen zijn opengesteld en mensen zijn juist welkom. Nou, dat is mooi om te horen. En uh, Harm Blom, die vertelde erover. De boswachter van natuurgebied De Biesbos. Met alle andere collega's zorgt hij ervoor dat u daar kunt blijven recreëren en genieten. Zo is dat. Dankjewel voor het gesprek. Up the carnival again. Leaving's not as exciting as arriving. There were nights when the music was so loud, Billy came down, we spun the waltzes round and round. Bobby Boy took over on the wall of death. Gravity does not apply, he said, if you have friends. But in the end, the wheels stopped turning, lorries were loaded, engines turning, heading out to a different town. This is how we remember it. Sooner or later, you tie starts running out on a bus or a train in a photograph Say goodbye to the circus, leaving town. Cause there's a long road out heading south. Candy floss and rides and cigarettes Summer nights we never will forget. We were counting on one last turn, taking the ghost train round and round again. Again. This is how we remember it. Sooner or later, your time starts running out on a bus. Say goodbye to the circus, leaving town. Cause there's a long road out heading south. There's a long road. here. There's a chill in the late October Dit is De Late Avond there's something that I ought to know. Always something that's still worth fighting for. Or should I simply let you go? Is there something I can do to reach you? Always something more than history. I'll find some way to convince you to stay if you will just tell me I. some kent hem nog van I'm Sailing en Laura Christopher Cross. Hier met Is There Something? En daarvoor een nieuwe van Deacon Blue, How We Remember It. En dat was de late avond van dinsdag 19 mei. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Billy Preston en Sarita blijven nog even bij je. Fijne nacht. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again. with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms, I know I'll find this. Woman, don't you know with you I'm born again? with this madness. Woman, don't you know with you I'm born again?